uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky wil nog niet bevestigen dat Oekraïne toestemming van de VS heeft gekregen... om Amerikaanse lange afstandsraketten in te zetten op Russisch grondgebied. Volgens Amerikaanse media heeft president Biden daar groen licht voor gegeven. Maar Zelensky laat dat in een bericht op X in het midden. Hij schrijft dat aanvallen niet met woorden worden uitgevoerd en dat de raketten voor zich zullen spreken. De zogenoemde Attackams-raketten kunnen doelen tot 300 kilometer ver raken. Burgemeester Halsema van Amsterdam had achteraf gezien toch liever niet het woord pogrom gebruikt over de rellen in Amsterdam na de wedstrijd Ajax-Maccabi. Ze wilde het verdriet en de angst bij Joodse Amsterdammers onder woorden brengen. Maar Halsema zei in Nieuwsuur dat Haagse politici de term pogrom overnamen om Marokkaanse Amsterdammers en moslims te discrimineren. Het woord wordt onder meer gebruikt om razzia's tegen joden aan te duiden. De politie heeft inmiddels 45 verdachten in beeld voor het geweld in Amsterdam. Negen mensen zitten vast. In Amerika is iemand overleden en zijn tientallen mensen ziek geworden... na het eten van wortels die besmet waren met de E. coli-bacterie. Ook wel de poepbacterie genoemd. Vijftien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De producent heeft alle voorverpakte wortels... waar de bacterie op was gevonden, teruggeroepen. Door een nieuwe staking van personeel bij ProRail rijden er vanochtend geen treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. ook op andere plekken kunnen reizigers er last van hebben. Na 9 uur vanochtend gaan de treinen weer rijden, maar dan rijdt nog niet meteen alles weer volgens schema. De ANWB verwacht dat meer mensen de auto zullen pakken... en waarschuwt daarom voor een extra drukke maandagochtendspits. November is sowieso al de drukste maand van het jaar. Het weer op veel plekken regen. Het is zo'n 6 graden aan zee en in het oosten nog wat frisser. Vanochtend ook geregeld buien, maar in de loop van de dag vaker droog.